op oude land. Trek me niet op oude land. lief, mijn Nederland. Ik heb u lief, mijn Nederland. Ik heb u lief, mijn Nederland.